Cherudes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Dies versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du im jüdischen Lande bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen führest die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem und sprach, Siehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es an Hirten zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken und zogen durch Komm mit mir stolzen, feine Schreck, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier, mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir. Heiland, ohne Tier, doch sie gekomen van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach... uitgevoerd door het Amsterdam Barok Orkest en Koor... onder leiding van Ton Koopman. De solisten waren ehm, in deze stukken Lisa Larsson, zij was sopraan, of is sopraan... De alt werd gezongen door Elisabeth von Magnus. De tenorpartij door Christophe Precardien en de baspartij door Klaus Mertens. Dat was het weer voor dit jaar. Ehm, volgend jaar gaan we hem weer herhalen, zo tegen de kerstdagen. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u alvast ontzettend fijne kerstdagen toe... en natuurlijk ook een heel mooie jaarwisseling... met daarop volgend een prachtig 2019. Wij gaan eh, het programma verder oppakken... wat Ruud Jansen voor ons had voorbereid voor vandaag. En eh, wat hij dan ook nog presenteert. Ik wens u nog een fijne avond en nogmaals bedankt voor het luisteren. reisje maken naar Argentinië. En daar gaan we de vier seizoenen beleven. De vier seizoenen van Buenos Aires. En het is gearrangeerd voor viool, cello en piano. En deel 3 eruit heet het Primavera Portana. De componist eh, in dit geval is Astor Piazzolla. En het wordt uitgevoerd door het Neave Trio, zo noem ik het dat. Maar in ieder geval het Neave Trio onder leiding van Carlo eh, Jablowski. En zo af en toe proberen we eens een klein beetje uit, buiten de box te denken. Out of the box, zoals ze dan zeggen. Of eh, buiten de uh, begane paden. En vinden we wat aparte dingen voor u. En dat is het volgende weer een voorbeeld van de balletsuite. Opus 2 deel 4, uh, eh, The Sentimental Romance. Het is gearrangeerd door meneer F. Zwijfel voor Koper Ensemble. De componist is Dimitri Shostakovich. En het wordt uitgevoerd door Burning River Brass. componist is Frans Schubert. En van hem gaan we luisteren naar de symfonie nummer 5 in Bes Majeur. Eh, D486, en daaruit het eerste deel, het Allegro. Wiener Philharmoniker speelt het, de Wiener Philharmoniker speelt het. En de dirigent is Claudio Abado. laatste stuk voor vanavond is een stuk uit de notenkrakersuite van ehm, Peter Ilyich Tchaikovsky. En ehm, we gaan luisteren naar het Los Angeles Symphony Orkest met als eh, dirigent Gustavo Dudamel. stuur jullie allemaal fijne dagen.